Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil ruim 20 miljard euro vrijmaken voor het Gronings aardbevingsgebied. De miljarden zijn voor jarenlange investeringen in de provincie en het herstellen van huizen. Het is wel een stuk minder dan de Groningers zelf hadden geëist, vertelt verslaggever Ewout Kiviet. Zij wilden dus 30 miljard voor die eh, generatielange aanpak. En het kabinet zegt nu dus 20,5 miljard inclusief eh, dat schadeherstel. Eh, dus dat betekent dat het ongeveer op de helft neerkomt van wat de Groningers willen, als je ervan uitgaat dat 5 tot 10 miljard uh, ja, naar dat schadeherstel gaat... Er is nog nooit zoveel ijs gesmolten in de Franse Alpen als vorig jaar. Dat zegt een groot Europese klimaatorganisatie. Zo'n 5 kubieke kilometer ijs is er verdwenen. Dat komt doordat er veel minder sneeuw viel dan normaal... en de zomer een stuk heter was dan we gewend zijn. Vakbond CNV dreigt met een grote staking... bij de verschillende distributiecentra van de Albert Heijn. De twee zijn al lang aan het onderhandelen over een nieuwe CAO... maar het schiet maar niet op, vindt de vakbond. Ze geven de appie tot zondag de tijd... en anders wordt er dus gestaakt. Het zou betekenen dat er lege schappen kunnen zijn bij de winkel. En een spannende avond is het voor Feyenoord. De club speelt in Rome de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. Volgens trainer Arne Slot is zijn team er klaar voor. Ze zijn gewoon over de hele lijnen genomen en alles veel behoorlijk veel beter gewonnen. En in ieder geval stabieler geworden ook. Dus we zetten beter druk. In Rome zijn duizenden Feyenoord-fans. Die zijn alleen niet welkom in het stadion. De Italiaanse burgemeester wil het niet hebben uit angst voor rellen. Gisteravond werden al ruim 100 Feyenoord-fans belaagd. AZ voetbalt zo in Alkmaar ook, maar in de Conference League tegen Anderlecht. Deze fans hebben er vertrouwen in. 4-1? Eh, Dat is mij overtuigend. Eh, ik ben wel heel overtuigd, ja. Ik vind 4-1 maar eh, realistisch. Ik wil vertrouwen in eh, en AZ. En uh, Anderlecht is ook, ook geen wereldploeg, zou je zeggen. Dus ik zie echt wel kans hoor. Ja, makkelijk wordt het niet. De vorige wedstrijd verloren ze met 2-0. Het weer nog. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht valt er in het zuiden en midden weer wat regen. Morgen vooral in het midden van het land nattigheid.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 tenminste, dat zegt Sylvester. Die ook hier eh, op te horen is. Van een nummer wat al iets meer dan 40 jaar geleden is uitgebracht. Patrick Cowley en Sylvester. Deze begonnen dus eh, de Zandvoort draait door van... Wat is het? Zondag, nee, donderdag 20 april. Dat zelfs eh, de dagen door elkaar heen. Eh, dit zou trouwens ook nog eh, verstopt zitten in de film Trading Places. Daar zat hij ook in hoor. Op een gegeven moment eh, Eddie Murphy die dan een huiskamerfeestje geeft. En dit nummer was daarin te horen. We hebben nog meer. En dat is allemaal een beetje in het kader van Electro. Komt van het King Forward Records label. Is Japans. En het heet Grapefruit Airbag. Switch to Lemon. be volgens haar Moet ik echt even gaan minderen wordt geleefd door de KTO. Daar had ik eh, zaterdag een overlegje met al die lokalo's van de 3 voor 12 eh, redacteuren in de regio. En we kregen eh, een opdracht, een workshop. Ga dit maar eens even recenseren. De nieuwe Goldband. Met rommel. Nou, er zat een soortement van tijdlust in. Maar het gaat ook over een soortement van verslaving. Daarvoor hoorde je Grapefruit Airbag. Het Switch to Lemon komt van het Nederlandse King Forward Records label. En zo gaan we nog even fijn en vrolijk verder met wat elektronische klanken. Alleen is dit weer wat klassiek. Maar goed, ze hebben het ooit wel eens een keer gebruikt hoor. De twee dames van ABBA en de twee heren natuurlijk ook. Want dat was namelijk ABBA uit Zweden. Lee, all your love on me. de dames eh, van Destiny's Child eh, dat intro nog eens een keer gebruikt eh, voor hun versie. Maar het origineel is van Stevie Nicks en Jets of 17. Daarvoor Dandelion. Met een hoofdrol voor e en Bond. Want zo gaat hij tegenwoordig in het muzikale leven. Straks een nieuwe single van hem. We gaan hem ook met hem praten in Alternative FM. En daarvoor ABBA met Lay All Your Love On Me. We hebben er nog één tot aan de, de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Al dan tijden draai ik wel eens een oude single van Elephant. Maar deze week hebben ze dan toch een nieuwe single uitgebracht. En die ga je horen tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Nummer dat heet Enemy.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 Oorzaken minder sneeuw en de ongebruikelijk warme zomer. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de aanpak van fraude met cryptomunten. Platformen die munten als bitcoin en ethereum aanbieden... moeten gebruikers voortaan beter informeren over de risico's. En ook moeten ze meer doen om witwassers op te sporen. De gier, die vorige week ontsnapte uit de diergaarde Blijdorp in Rotterdam... is vanochtend gezien in een bos bij Burghaamstede in Zeeland. Toen medewerkers van Blijdorp aankwamen om het dier te vangen, was hij alweer vertrokken. Het weer, Vanavond is het droog, vannacht gaat het weer regenen. after a night that lighten up the darkness I've never seen the stars so bright in a nightcap after a night that got me high on your love I've never seen the sky so bright moving to the moonlight like fireflies with you this feels like paradise in the moonlight Valentine I wanna be close to you lonely streets that go by number Still can't figure out how to get home my little darling, right until the day we part. The fist on the door, I can hear it knocking. Gotta check it out. Flashlights make your skin crawl. Eh, minder bekende hit eh, van de Golden Earring. Something Heavy Going Down. Er was ooit nog eens een keer een eh, remix van gemaakt van Benny Liebrand. Ben Liebrand. Benny Lebrand. Dat is zijn echte naam. maar dit is nog eigenlijk de originele versie. Dank voor de koffie in ieder geval. Ja, is leuk je zomaar even weer de koffie aangereikt krijgt. Ja, want we moeten opschieten. Straks om 7 uur staan ze voor de deur. In een nieuwe aflevering van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Verzorgd door Alternative FM, want T-Rex is de gast. Dat is een Alkmaars band. Daarvoor, overigens, van deze Golden Earring... The Nightcap van Kafka. Is ook een eh, nieuwe band. Uh, oh, nieuwe band. Ze zijn al een tijdje bezig. Datzelfde geldt eigenlijk ook eh, voor Wendy Moore. Die heeft een nieuwe single uitgebracht. Maar dit is nog een oude single. En die hoor je nu.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 Francois, c'est pas in or two, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and drive real far, and you drive all night, and then you see a light, and it comes right down and lands on the ground, and out comes a man from Mars, and you try to run, but he's got a gun, and he shoots you dead, and he eats your head, and then you're in the man from Mars. You go out at night, eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, Mercury and you don't stop. You keep on eating cars. Then, when there's no more cars, you go out at night and eat up bars where the people meet. Face to face, dance cheek to cheek. One to one, man to man, dance toe to toe. Don't move too slow, cause the man from Mars is through with cars. He's eating bars, yeah, wall to wall, door to door, hall to hall. He's gonna eat them all. Rapture, be pure, take a tour through the sword, don't strain uit het illustere programma De kat Nog Wel Die is februari, uit februari is dat eh, gestopt. een van de nummers eh, die veelvuldig in dat eh, programma is te horen geweest is Blondie met Rapture. Waar ook trouwens even twee nummers, wat zeg ik drie achter elkaar. Wendy Moore met de Lixer, daar begonnen we mee. Blue Oyster Cult, dat is toch ook wel een fijne klassieker. Om die nog eens een keer eventjes hier te laten horen in Zandvoort. Draait door met The Reaper. Jij schijnt eh, ook nog eens een keer ergens in een of andere moderne horrorfilm eh, gebruikt te zijn van het eh, slasher kaliber. Maar dat, ik ben even de titel van die film kwijt. En eh, Blondie dus met Rapture. Er is dus later zijn er nog een aantal van die eh, wauzen. Die zijn er op een gegeven moment mee bezig geweest. En die hebben er iets van de doorster er ook nog tussen gedaan. Nou, dat is eigenlijk helemaal vloeken in de kerk, eh, <laughs> eerlijk gezegd. Goed, we gaan straks vanaf 7 uur 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf doen. En dat heeft ook een reden, want volgende week is het Koningsdag. En dan gaan we natuurlijk het feit vieren dat de koning jarig is. En dan hebben we eventjes eh, wat andere zaken. Dus vandaar dat we hem vandaag eh, doen, deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En straks is T-Rex te gast. We hebben er nog één tot aan eh, de, het nieuws van 7 uur. Sluiten we mee af, dit uh, Zandvoort draai door omdat het een hoog Volendams gehalte heeft straks tussen 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf met PEM Bond en Niels Buis van Sai Hollywood sluiten we deze Zandvoort draait door ook fijn af met een Volendamse band.